Lars Militsen met het NOS-journaal. NAVO-chef Rutte heeft in Washington gesproken met de Amerikaanse president Trump. Het overleg duurde zo'n anderhalf uur. Bij CNN sprak Rutte na afloop van een eerlijk en open gesprek. Trump dreigde eerder meermaals om de NAVO te verlaten. Ook overweegt hij landen te straffen die niet genoeg hebben geholpen in de oorlog met Iran. Rutte zegt dat hij Trump erop wees dat de meeste Europese landen wel hulp boden... Bijvoorbeeld door luchtmachtbasis en logistiek beschikbaar te stellen. Rutte kon niet zeggen of de straat van Hormuz inmiddels weer open is. Hezbollah heeft weer raketten afgevuurd op het noorden van Israël. De aanvallen vanuit Libanon zijn volgens de beweging een vergelding voor de Israëlische bombardementen van gisteren. Die worden door Hezbollah gezien als een schending van het staakt het vuren. Bij die aanvallen kwamen volgens Libanon 182 mensen om het leven. Volgens de VS en Israël geldt het bestand niet voor Libanon. Bij het kampioensfeest van PSV hebben ruim 90 mensen brandwonden opgelopen door vuurwerk. De gemeente Eindhoven had een vuurwerkverbod ingesteld. En uit voorzorg waren ook tassen verboden, maar toch staken veel mensen fakkels af. Van de gewonden hoefde niemand naar het ziekenhuis. Nederlanders moeten minder vlees eten. Dat staat in de nieuwe schijf van vijf van het voedingscentrum. Het advies is om maximaal 100 gram rood vlees per week te eten. Dus vergelijkbaar met één gehaktbal. Ook wordt aanbevolen om 200 gram vis en kip te eten. Verder adviseert het voedingscentrum om bijna twee keer zoveel linzen en bonen te nemen. De schijf van vijf bestaat sinds 1953. De laatste versie was 10 jaar oud. En bij de nieuwe versie is onder meer gelet op wat goed is voor het milieu.